Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De Britse coronavariant is mogelijk dodelijker. Volgens de Britse premier Johnson zijn er aanwijzingen dat hij toch vaker tot sterfgevallen zou kunnen leiden. In addition to spreading more quickly, it also now appears that there is some evidence that the new variant, the variant that was first identified in London and the southeast may be associated with a higher degree of mortality. Johnson zei erbij dat het beeld nog niet compleet is en dat er nog meer onderzoek moet worden gedaan. Tot nu toe werd gezegd dat de Britse variant zich wel sneller verspreidde, maar dat de mensen er niet zieker van werden. Dus ook niet eerder aan overleden. Premier Johnson zei verder ook nog dat in het Verenigd Koninkrijk mogelijk strengere coronamaatregelen gaan gelden om te voorkomen dat reizigers nieuwe coronavarianten het land in gaan brengen. De inauguratie van Joe Biden is misschien een superspreader geweest. Honderden militairen van de Nationale Garde zijn positief getest op corona... of zitten in quarantaine in hotels, schrijft een Amerikaanse nieuwssite. De militairen waren opgetrommeld om Washington te bewaken tijdens de inauguratie. Een toetsweek is al geen pretje, maar voor scholieren in Elburg in Gelderland al helemaal niet. Het is namelijk ijskoud in het Nuborg College Lambert Frankens. Komt omdat er geen goed ventilatiesysteem is en vanwege corona moeten daarom alle ramen open. Alle ramen zijn inderdaad open en tussendoor gaan ook de deuren van de lokalen, die blijven ook vaak openstaan. Dus ehm, ja, meestal zitten we wel met de jas aan in de les. Het gebouw is al oud en moet eigenlijk gerenoveerd worden, vindt de directeur. Ik werk hier nu acht jaar ik ben al acht jaar ook met de gemeente in eh, conclave. Maar de gemeente zegt steeds, het is waterdicht en winddicht, dus jullie kunnen wel door. Een renovatie gaat dit jaar niet meer lukken, dus de huidige eindexamenleerlingen zitten nog in de kou. Het weer nog blijft zo goed als droog vanavond.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 Met nu een uur lang. DJ JK. dances all night long. We dances all night long. We dances all night long. We dances all night long. We dances all night long. We dances all night long. We dances all night.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 fucking old school. Yeah, that's how I do it. That's how I do it. That's how I do it. Yeah, that's how I do it. That's how I do it. Yeah, you can. I do it That's how I do it. That's how I do it. Yeah, you can Strobe lights, 303, acid base ecstasy. warehouse parties, smoke machines, amen breaks, and laser beams, strobe lights, 303s, acid base, and ecstasy, warehouse parties, smoke machines, amen breaks, and laser beams. things, and they're waiting. hoor. Twee uur lang zie je het op jouw CFM Zandvoort. Ja, volgende week natuurlijk die hele fijne avondklok. Mochten we niet aangehouden worden, capuchon over. De, dan zijn we hier gewoon weer in de studio. Lichten uit. Ja, ja, we moeten een beetje voorzichtig zijn hoor.